staan tussen het wuivend graan. Holland, zo klein en zo mooi. Door heimwee overmand zie ik mijn vaderland, ruik ik de geur van je waar ik ook ben. Voor jou blijft een hoekje apart. Zuinig bewaard in het diepst van mijn hart. Ik weet dat ik eenmaal weer terug zal gaan. in slechte tijden vol bravoer mijn land verliet. Lachte ik om tranen bij het scheiden, het afscheid gaf me geen verdriet. Ik vond het hier zo beneden, jeugd en toekomst leek vergooid. Ik heb na jaren weg zijn pas begrepen, Holland jou vergeet. een hoekje apart. Zuinig bewaard in het diepst van mijn hart. Ik